Een tijdje geleden kondigde klimaatminister Rob Jetten al aan dat ze met concrete tips komen om minder gas te gebruiken. Je cv-ketel anders instellen, je thermostaat aanpassen. Eh, maar ook eh, door het laagdrempeliger te maken waar je bijvoorbeeld subsidies voor isolerende maatregelen kan aanvragen. Willem Engel van Viruswaarheid is vrijgekomen na twee weken in de gevangenis. Een van de voorwaarden is dat hij voorlopig geen berichten op social media zet. Hij had die voorwaarden zelf aangedragen in ruil voor zijn vrijheid. Hij moet nog wel voor de rechter komen voor aanzetten tot haat en opruiming. De KNVB is niet blij met het gedrag van de supporters gisteravond bij Nederland-Duitsland. Tijdens de wedstrijd werd alle Duitsers zijn homo gezongen. De voetbalbond zegt dat ze tegen uitsluiting zijn en dat het voor iedereen een voetbalfeest moet zijn. De Tweede Kamer maakt gehakt van de plannen voor een vleestaks. Het kabinet kondigde gisteren aan dat er een onderzoek komt naar zo'n extra belasting. Het idee is dat we dan minder vlees gaan eten. Maar is dat ook zo? Die vraag stelde onze verslaggever op de markt. Ik eet eigenlijk al minder vlees, maar ik zou het niet zo erg vinden eerlijk gezegd. Ik zou het wel terecht vinden. Zou u minder eh, vlees gaan eten als het eh, zwaarder belast werd? Nee, absoluut niet. Het is een van de lekkerste eh, dingen die in eh, mijn maaltijd zitten. Ja, het ligt eraan natuurlijk eh, hoeveel vlees een... 10% duurder. Ja. Twijfelt nog, 20? ja, dan stoppen we, ja. Stopt u dan het vlees eten? Misschien. Nou ja, je hoeft er voorlopig nog niet over na te denken. Want die vleestaks gaat in de koelkast. Een meerderheid van de Kamer is tegen. Voor nu een mix van wolken en zon en droog op de meeste plaatsen. Het is een graad of 8 in het noorden en 11 of 12 in Brabant. Morgen kans op wat regen en al wat natte sneeuw. En dan ook koud, maximaal 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 En zingen steeds weer als er een wordt gedaan. Dit is nog zeker niet de laatste. Want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier. Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij het hier. zoals de haag kraaien zit lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. dan zinken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Maar als de haag gaat kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog De te drinken bij het bier.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 Burgemeester De Pla van Breda is niet blij dat de proef met de legale wietteelt is uitgesteld. Die zou dit jaar beginnen, maar dat wordt nu niet eerder dan april volgend jaar. Onder meer doordat de selectieprocedure voor de telers langer duurt dan verwacht. Drie woningcorporaties in Breda en Den Bosch zijn slachtoffer geworden van een cyberaanval. Sinds afgelopen weekend liggen de websites plat. Ook per mail en telefonisch zijn de corporaties niet of nauwelijks bereikbaar. Niet eerder werden er bij de gemeenteraadsverkiezingen zoveel vrouwen in de raden gekozen, blijkt uit onderzoek.